I have a dream. One day. De gasleidingen in de Utrechtse straat waar eergisteren een explosie was... zijn meer dan 30 jaar oud, schrijft het AD. Het gaat om een verouderde grijs-gietijzeren gasleiding. Volgens weer de Steden zou die in 2028 op de lijst staan om vervangen te worden. Of de verouderde gasleiding ook voor de explosie heeft gezorgd, wordt nog onderzocht. De gemeente hoopt dat de finale van de Afrika Cup morgen een feestje wordt. Het Marokkaanse elftal speelt dan tegen Senegal. Toen Marokko zich woensdag plaatste voor de finale... gingen fans in de Schilderswijk massaal de straat op om het te vieren... maar dat sloeg snel om in rellen. Tegen Omroep West zegt de gemeente dat ze hopen dat het gezellig blijft... maar dat ze op alles voorbereid zijn. Buschauffeurs in Utrecht zijn niet te spreken over een nieuwe werkgever Qbus... die sinds december het openbaar vervoer in de stad verzorgt. Tegen de Telegraaf zeggen ze dat ze niet of nauwelijks zijn opgeleid... om de nieuwe elektrische bussen te besturen... die ook nog eens langer zijn dan de oude bussen. Daardoor gebeuren vaak ongelukken. Ook vallen veel bussen uit door personeelstekort. En in Florida is een straat naar president Trump vernoemd. Het gaat om een straat in Palm Beach die van het vliegveld naar Trumps buitenverblijf Mar-a-Lago loopt. Die straat heet nu de President Donald J. Trump Boulevard. Zo mocht zelf het bord onthullen. Eerder liet hij ook al het Kennedy Center naar zich vernoemen... een groot kunstencentrum in Washington. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken nu nog buien over het land, maar later vandaag breekt de zon door. Het wordt met 11 graden zacht voor de tijd van het jaar. En tot zover het ANP-nieuws. ze zat zijn en voldaan. Dan weer rustig slapen gaan.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 Hij mist je nog steeds, maar hij doet nog zo lang. En soms gaat ik slecht, en maar alleen hier in de leegte. Door ik eventjes aan je dacht. Dus ik fluister je naam heel zacht. En ik laat je niet los, laat je niet los.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 Bye.